7 uur. Kirsten Klomp met NOS Journaal. De enquêtecommissie VIRA komt over een maand met haar eindrapport. Eind oktober worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. De commissie heeft dit voorjaar tientallen betrokkenen gehoord over het mislukken van de VIRA. En daaruit kwam een beeld naar voren van torenhoge ambities die vaak niet konden worden gehaald. De trein was veel te laat klaar en hield er na ruim een maand mee op vanwege mankementen. De Vira was bedoeld voor het traject Amsterdam-Brussel. Russische vliegtuigen in Syrië hebben rebellen onder vuur genomen... die zijn getraind door de Amerikanen. Dat heeft de Amerikaanse senator John McCain gezegd. Volgens McCain laten de aanvallen zien dat de strijd tegen islamitische staat... geen prioriteit heeft voor de Russen... maar dat ze vooral de Syrische president Assad in het zadel willen houden van de medewerkers en oud-medewerkers van Defensie... die ziek zijn geworden door het werken met de kankerverwerkende chroom-6-verf... hebben nu 168 mensen een schadevergoeding gekregen. Minister Hennis stelde de regeling in maart in... in afwachting van een RIVM-onderzoek. Bijna 600 mensen hebben een aanvraag ingediend voor een vergoeding. Ruim de helft daarvan is afgewezen. Er loopt ook nog een gezondheidsonderzoek onder huidige en voormalige werknemers van Defensie. Zij hebben geen klachten die iets met de verf te maken hebben, maar zijn wel ongerust, schrijft Hennis. De Limburgse regionale omroep L1 moet een boete betalen van ruim 275.000 euro. De boete is opgelegd door het Commissariaat voor de Media... omdat L1 de mediawet heeft overtreden. Zo zou de omroep hebben gedeeld in de opbrengst van een concert van een zanger... waar de omroep een documentaire over had uitgezonden. Ook zou een medisch programma zijn gesponsord. En dat mag niet van de mediawet. Het weer, vanavond is het vrijwel overal helder en vannacht koelt het flink af naar temperaturen tussen de 2 en 7 graden. Morgen begint grijs, in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt dan zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een zeer drukke spits rond Amsterdam en Utrecht. De dagelijkse files lossen nu langzaam wel wat op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Muiden nog 5 kilometer. Daar is de spitsstrook dicht. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam verknopend Diemen 11. A4 de Raag Amsterdam verknopend knopen de Dievenmeer 9. A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 4 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Diemen van Diemen 7. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht aan aanrijding. Op de A10 Zuid en Oost richting Almere voor knooppunt Amstel 8 kilometer.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 Wat een goed nummer is dit toch? Aanstaande zaterdag 3 oktober, dan is er weer een korendag met als thema dit jaar... de Beatles versus de Stones in de protestantse kerk. Vanaf half elf tot ongeveer 10 uur. Voor meer informatie ga naar www.zingac.nl Dan heb ik op 4 oktober uh, alweer de laatste koff Jutters kofferbakmarkt staan... maar ik krijg net horen dat die helaas niet doorgaat... Maar een ander bericht op 4 oktober vanaf 9 uur op het circuit van Zandvoort... is het British Race Festival met verschillende demonstraties... die worden afgewisseld met een raceprogramma... met Britse vintage racewagens. Gelijktijdig zal ook de Vintage Revival in Zandvoort plaatsvinden. Het British Race Festival is een bekend evenement op het circuit Park Zandvoort. Wij gaan weer verder met de muziek. En om half acht ben ik weer terug met de top 5 films in de bioscoop van Zandvoort. walking home and talking lows Seeing shows in evening clothes with you much time from getting drunk. just staying up and waking up with you. And now we're sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change. and we're becoming something else, I think it's time to walk away.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 Het is tijd voor de top 5 films in de bioscoop in Zandvoort. You would have looked away. is dat Mission Impossible, The Rook Nation, voor 12 jaar en ouder. Op nummer 4 binnenste buiten voor alle leeftijden. Dan de top 3. Op nummer 3 staat De Reunie. Voor 12 jaar en ouder. Op nummer 2, dat vind ik zelf de leukste film eigenlijk. Dat is TED 2, ook voor 12 jaar en ouder. En dan op nummer 1. Daar staat code M voor 6 jaar en ouder.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 I'm a hard worker, I'm far from the boss, but when it's said and done, I'm owning it all. I know you think it's just rap, just this, just that. <laughs> Come on, mommy, you know what it is. Come on, baby, you know what it is. I wanna, uh, go to the crib. And if you want, you can bring your friends and we can... Je hoorde Chris Brown. Fun. Let's go. Met fun. Ga nog één plaatje draaien. Ik wou zeggen, dan ben ik er volgende week weer. Maar dat is helaas niet zo. Ik ben er tien weken niet. Moet de cursus volgen, helaas. Maar wel hierna is uh, Alternative FM met Jurre van der Linden. Maar eerst hoor je Takata tot aan het nieuws. En ik zeg tot over tien weken. Oh, yes, sí. De nuevo aquí Rodríguez Pati. Takata. ¿Tú sabes qué cosa es el tacata? <laughs> ¿Te gusta el takata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. Takata, bro. Dale mamacita con tu takata. Dale mamacita, takata. Dale mamacita con tu takata. Dale mamacita, takata. Dale mamacita con tu takata. mi tacata, que empiece la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata, sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, romano esa pieza, tacata.